Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische premier Netanyahu heeft het Amerikaanse congres toegesproken. Hij wil dat de VS Israël blijft steunen in de oorlog in Gaza. We meet today at a crossroads of history. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism in civilization. Intussen klonk het buiten zo. Duizenden mensen protesteren tegen het bezoek van Netanyahu. Ook in het congres zit niet iedereen op zijn speech te wachten. Nog zo'n 40 congresleden zijn weggebleven uit protest tegen de oorlog in Gaza. Een mega lange voetbalwedstrijd op de eerste dag van de Olympische Spelen. Argentinië en Marokko stonden daar tegenover elkaar. Maar de pot werd twee uur stilgelegd nadat Marokkaanse supporters het veld bestormden. Het ging mis in de verlenging, legt mijn collega van de sportredactie uit. En toen in de 106e minuut, ja, toen scoorde Argentinië de gelijkmaker. Ja, dat was voor de Marokkaanse fans eigenlijk het seintje om met z'n allen het veld te bestormen. Er werd ook vuurwerk afgestoken vlakbij de Argentijnse spelers. Ehm, er werden flesjes gegooid. De wedstrijd werd dus gestaakt en na twee uur mochten de spelers weer het veld op. De gelijkmaker van Argentinië werd afgekeurd vanwege buitenspel en uiteindelijk werd het 2-1 voor Marokko. In het Belgische Knokken zijn de afgelopen nacht weer vechtpartijen geweest waar Nederlandse jongeren bij betrokken waren. In Nederland mag je pas alcohol drinken vanaf 18, maar in België mag het als je 16 bent. Daardoor is er veel overlast door toeristen, maar er spelen meer dingen mee, vertelde deze Belgische korpschef eerder. Het zijn ook jongeren 15, 16, 17, 18 jaar die spanningen onder elkaar hebben, eh, die ze vermoedelijk ook wel meenemen vanuit het schooljaar, want die jongeren kennen elkaar allemaal, maar die eh, vlug uitlopen tot wat, eh, wat slagen onder elkaar. Maar spijtig genoeg ook wel met eh, de nodige letsels tot gevolg. Sinds afgelopen weekend zijn er ook Nederlandse agenten in Knokken om de politie daar te helpen. Het weer vries vannacht met een graad of 10. Morgen meer bewolking met in het westen ook regen. Later kan het op meer plaatsen regenen en het wordt 20 tot 25 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. this block. Roy Conway. Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debts, homeless vets, AIDS crack, Bernie gets hypodermics on the shore, China's under martial law.